Met de nieuwe plannen hoopt het land in ieder geval 50 miljard euro aan noodsteun te krijgen. Het Griekse parlement moet vandaag nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. In het centrum van Ede mogen de winkels voortaan op zondagmiddag open. Een nipte meerderheid in de gemeenteraad stemde gisteravond voor. In de andere dorpen van de gemeente blijft de zondagsrust bestaan. Winkelen op zondag ligt in Ede gevoelig. Bij een referendum in juni stemde bijna 60% van de inwoners, vooral die van de omliggende dorpen, tegen de zondagsopenstelling. Rotterdam gaat zijn uitgaven online zetten. Het gaat om alle uitgaven, dus ook om kleinere kostenposten... zoals de declaraties van raadsleden, meldt het ANP. Wie nu inzage wil in de gemeentelijke geldstroom moet daar vaak een WOP-verzoek voor doen. Zo'n procedure kan weken of maanden duren. Volgend jaar worden de uitgaven van enkele gemeentelijke afdelingen in Rotterdam al online gezet. Daarna volgt de rest van de organisatie. Bouwbedrijf Volker Wessels wil in de toekomst plastic autowegen aanleggen. Het zijn wegen die met 100% gerecycled materiaal worden gemaakt. Een plastic weg kan volgens het bouwbedrijf tegen zowel zware vorst als extreme hitte. Daarnaast is het sneller aan te leggen en zou de levensduur van wegen ermee verdrievoudigd worden. In Indonesië zijn vier vliegvelden dicht vanwege een aswolk uit de vulkaan Raung op Oost-Java. Dat meldt de Indonesische vliegmaatschappij Garuda. Een van de getroffen vliegvelden is dat van de Balinese hoofdstad Denpasar, zo'n 150 kilometer ten oosten van de vulkaan. Veel toeristen maken gebruik van die luchthaven op Bani. Het weer, het wordt vandaag vrij zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, zondag vallen er buien en wordt het smiddags een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 richting Amsterdam.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 Samenstelling en presentatie vandaag, Auke Beuving. Ja, het was me het weertje hè? En het is me het virtueel. Het is nog steeds warm. En ja, dit staat natuurlijk ook een beetje in het teken van het programma van vanochtend. Zomerjazz, ijsjazz en ja, wat mag je verwachten? Als ik even op de lijst kijk, ik zie Stacy Kent staan met Ice Hotel... Hein van der Gaag, zijn trio, de Swing College Band nieuwe cd's van Kyle Eastwood en Melody Gardot. Eigenlijk weer te veel om op te noemen. En we begonnen natuurlijk zoals het doen gebruikelijk is... met calendar, eh, de cd Calendar Girl van Julie London. En dat was de maand juli. En Snow Ride in July. Nou, af en toe zijn daar behoefte aan hebben als het zo heel erg warm is. Maar we draaien natuurlijk ook gewoon het jazz waar het echt om gaat. En ik heb op de lijst staan Benny Colson. Die heeft in 1998 een cd gemaakt als een soort eerbetoon aan eh, alle grote saxofonisten. En dit is natuurlijk het nummer eerbetoon aan Sonny Rollins, eh, Sint Thomas. Thank you. cd. cd heet eh, Tenor Legacy. Het is 1998. En ja, wie doen erop mee? Eh, de saxofonisten Benny Golson, Brentford Marsalis... James Carter, Harold Asby. en uh, Geoff Kieser piano, Dwayne Burno bas... en Joe Farnsworth drums. Nou, het was een mooi stel samen. En als je deze cd nog niet in je collectie hebt... zoek en speur, want hij is absoluut de moeite waard gaan we naar iets heel anders. Dat Dixieland. En een eh, bekende Dixieland band is natuurlijk de Dutch Swing College Band. En waar we de afgelopen dagen allemaal behoefte aan hadden... was natuurlijk Ice Cream. Komt-ie. ice cream, baby. That's what we want. Monday, Tuesday, every day is ice day, baby. That's what we like. Can have your chocolate or vanilla, but still it's ice cream we like best. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, baby. That's what we want. ice Je kan er geen genoeg van krijgen natuurlijk met temperaturen zo rond de 30 graden. Nou ja, hier in Zandvoort, ik weet niet, hebben we de 30 graden gehad? dacht dat het wel iets minder was. Eh, dan heb ik, als het over jazz gaat en het is mooi weer... dan heb je natuurlijk over Letten. En een van de bekende zangeressen is natuurlijk Bebel Gilberto. En van haar cd eh, eh, Bebel Gilberto in Rio, cd 2013... The Sun is Shining. En dat moeten we hebben natuurlijk. werkje is getiteld Long Long Summer. En het is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Een bekende filmcomponist heeft natuurlijk ook jazz gemaakt. En dit nummer staat op de CD Latin Blue, CD uit 2002 met verzamelwerk. En als je denkt, wat een leuk eh, geluid op de Congo zat erin. Dat is, eh, wordt gespeeld door Candido. En die heeft met vele grote gespeeld. Kijk maar eens na op internet, Candido. En je vindt van alles. Eh, ah, ja, Letten dat hoort natuurlijk bij. Maar Madeleine Perrault die is natuurlijk ook niet te vergeten als het over de zomer gaat. En op een cd uit 2006, Half the Perfect World, staat een mooi nummer, Summer Wind. sea and lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer. stemgeluid. Doet een beetje denken aan Billy Holiday natuurlijk. Zeer mooi. Eh, een andere grootheid die ook iets over ijs gedaan heeft... is eh, Lee Konitz. En die heeft in 1959 een LP uitgebracht... getiteld Subconscious Lee. En daarop staat een mooi nummer dat bij dit thema past. En dat is Ice Cream Konitz. Komt-ie. heel anders nu. Een stukje vocaal, eh, George Shearing Quartet en eh, Nelsie Wilson, een van de grotere zangeressen. En die hebben het over een eh, mooi gegeven... The Things We Did Last Summer. Nou, als het vorig jaar net zo'n mooie zomer was... weet ik eigenlijk niet meer. Als deze zomer, dan kan je de herinneringen weer ophalen. George Shearing, Nancy Wilson. Wilson eh, met George Shearing eh, kwartet. Eh, ja, in de zomer is het ook wel lekker om een paar drankjes te nuttigen. En dat kan bijvoorbeeld Dakiri Ice zijn. Dat is een grappig nummer van het Hein van de Gaag trio. En ik zag onlangs op Marktplaats dat die cd werd aangeboden... in de originele verpakking. Torture Genius, een cd uit 1993. Nou, Hein van de Gaag trio... Hij vindt Graag piano, Roger Cooks bas en Douglas Side speelt op de drums. Dakiri Eyes. dat was natuurlijk Hein van der Graag, Nederlandse jazz, boekie, pianist en componist. Heeft niet met de minste op, aarde gespeeld. Ik lees net in het eh, eh, lijstje staan Art Farmer, Johnny Griffin, Art Taylor, Stuff Smith, Niels Henning, Ørsted, Petersen, Freddie Hubbard, Art Blakey, Ben Webster. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Echt een hele grote meneer. schijnt tegenwoordig te wonen in het Rooster Spierhuis in Amsterdam. Hein van der Graag. En wil je de cd hebben? Hij staat op Marktplaats. Tortured Genius voor de echte verzamelaar 1993. Nederlands Jesarchief ligt hier natuurlijk ook. Ja, en als we het dan over drankjes hebben... dan kom ik ook uit bij Prosecco. En dat is van het nieuwe cd van Kyle, Kyle Eastwood. Prosecco Smile. Leuk nummer. leuke cd. De cd heet uh, Timepieces. Eh, Kyle Eastwood, natuurlijk de zoon van de bekende Clint Eastwood. Kyle heeft trouwens ook soundtracks geschreven. Ik heb in het verleden wel vaker wat nummers van zijn cd's gedraaid. Eh, ja, het is een mooie cd, Timepieces. En wat opvalt zijn eigenlijk de saxofonist Brandon Allen... en zeker de trompetist Quinton Collins... En ja, Kyle kan natuurlijk ook een aardig nummertje op de bas spelen. En wie ook een nieuwe cd heeft uitgebracht is Melody Cardo. En dat, die cd Currency of Men ook in 2015 uitgebracht. En daar zal ik het nummer Morning Sun van draaien. Ja, de, de laatste dagen als je s morgens wakker wordt en je kijkt naar buiten... dan zie je toch die zon die eigenlijk dezelfde eh, eh, ja, kleur heeft als je in Italië bent, in Toscane. Zo'n zo, zo, een beetje bruinig licht, prachtig. Melody, kom ze, Morning Sun. that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun greet us with a loving light so warm that morning sun is here to meet us waiting on the waking up of everyone hmm. she ain't gonna quit till you're smiling tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child, cause this world wasn't made for dreams. tell your child. geluisterd naar Melody Cardo. Eh, van de cd Currency of Men. De cd is net uit. Het is alweer tien jaar geleden dat Melody haar eerste eh, cd uitbracht. En toen was het het meisje wat eh, in, ten gevolge van Olven nog een periode in bed had gelegen. haar eerste cd was, dacht ik, Bedroom Sessions. Some Lessons. En ja, dit is wel heel bijzonder. De titel verwijst naar wat het betekent om mens te zijn. The value of being human, geeft ze zelf aan. Mooie cd, allemaal. Ja, een beetje donker, een beetje duister, maar prachtig. Eh, ja, dan wil ik iets draaien. Ik had een cd'tje uit de kast getrokken. Eh, Barry Hay en de Metropool Big Band. En daar wilde ik het nummer Ice Cream Man van draaien. Maar ik doe het hoesje net open. En ik zie dat ik hem in de recorder heb laten zitten. Maar ik heb hier wel bij me. En die uitvoering vind ik eigenlijk veel mooier. Want die hele cd van Barry Hay met de Metropool Big Band... Vind ik niet zo geweldig. Maar dit is de, eh, originele uit... degene die het bedacht heeft, John Brim. Ice Cream Man, pure blues. amanecer. sandwiches, Dixie cups, popsicles, and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when I pass. het was natuurlijk wel heel leuk. Hè? Eh, als je het warm hebt, dan heb je iets kouds nodig. Dat is ook wel goed bij het thema passen vandaag. Eh, John Brim, echte bluesboy. En wil je toch de uitvoering van Barry Hay bekijken... dan moet je naar YouTube gaan... want er staat het filmpje van Barry Hay en Metropole Big Band... van de Ice Cream Man zeker op. Eh, ja, het eerste uur zit er weer bijna op. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz.